hebben geen goed woord over voor deze keus. Remkes krijgt volgens Agractie geen vertrouwen uit de sector... en noemt het een onzinnige keus. De stikstofplannen zoals ze nu gepresenteerd zijn... moeten eerst van tafel, vinden ze. De organisaties hebben geen zin om voor Piet Snot met Remkes aan tafel te gaan. Morgen willen boeren het hele land platleggen. In Tienhoven in Utrecht is afgelopen nacht een explosief afgegaan bij een huis. En in het dorp Hoef en Haag in dezelfde provincie gebeurde een dag eerder hetzelfde. De politie denkt dat het in beide gevallen gaat om gerichte acties. Ze onderzoeken of er een verband zit tussen de twee explosies en wie erachter zit. In Nigeria zijn tientallen mensen uit een kerk bevrijd... waar ze zaten te wachten op de terugkeer van Jezus op aarde. De dominee had eerst gezegd dat dat in april zou gebeuren... maar toen werd het toch september en tot die tijd moesten ze in de kerk blijven. De dominee en zijn plaatsvervanger zijn aangehouden... op verdenking van massa-ontvoering. En dat katten negen levens hebben, bewijst Poes Sparkle uit het Zeeuwse Hoek nog maar eens. Haar baasje Inge dacht haar een jaar geleden te hebben begraven, totdat ze dit hoorde voor de deur. Ja, Sparkle was terug en niet alleen zat ook een hele bubs kittens bij zich. Ze was druk geweest, zullen we maar zeggen. Welke kat Inge dan in haar tuin heeft begraven, is een raadsel. En dan nog het weer in het zuiden zonnig. In de rest van het land kans op een bui bij 24 graden. Morgen ook zon, ook wat kleine buitjes, dan 23 graden.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 One ten. Recklessly, you lost that love, that love, baby. Recklessly, you lost that love, lost that love, lost that love. discover you can't trust a girl on judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.